Bij de aanslagen kwamen in totaal zeker vier mensen om het leven. Onder de tientallen gewonden was ook een Nederlandse vrouw van 23. In Düsseldorf hebben Koerden een studio van de Duitse omroep WDR bezet. Ze drongen vannacht het gebouw binnen. De bezetting verliep vreedzaam, niemand raakte gewond. Ze vroegen aandacht voor de politieke situatie in Turkije en hadden spandoeken meegenomen. De Koerden bleven twee uur in de studio. Toen een medewerker van de WDR hun vroeg om te vertrekken, deden ze dat. De Braziliaanse politie heeft vier mannen opgepakt die een week geleden in Rio een hotel hebben overvallen. Onder de slachtoffers was een Nederlandse toerist. Op beelden die nu zijn vrijgegeven is te zien hoe die in zijn hotelkamer wordt toegetakeld. De daders hebben inmiddels bekend. Sinds het begin van de Spelen zijn veel bezoekers bestolen. Alleen al 32 Nederlanders hebben aangifte gedaan van diefstal en vermissing van waardevolle spullen. Nederlandse artsen willen niet dat er wordt getornd aan het medisch beroepsgeheim. Duitsland vindt dat artsen alarm moeten slaan als ze vermoeden dat iemand een aanslag wil plegen. De artsenfederatie KNMG zegt dat het een slecht plan is en wil niet dat dokters een verlengstuk van justitie worden. De Chinese zwemster Chen Xinyi is positief getest op doping tijdens de Spelen. Dat meldt de Chinese zwembond. Ze werd deze week vierde in de finale van de 100 meter vlinderslag. Eerder werden onder andere een Bulgaarse atlete en een Ierse bokser betrapt op het gebruik van doping. Het weer. Eerst is het hier en daar nog wat grijs, maar vanuit het westen klaart het de komende uren op en gaat de zon nu en dan schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. In het weekend is het licht wisselvallig bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Hoogmade en Hoofddorp 8 kilometer file door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Daardoor is het ook extra druk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam voor de aansluiting met de A4. En verder file op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer.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 I'm so lonesome. No one can Daddy, won't you please come home? Daddy, do you tweede uur van ZFM Jazz. We zijn afgetrapt met Annette Horshow met Daddy Won't You Please Come Home. Van het album Bioshock 2, spelletje. Maar verder met Django Reinhardt, Out of Nowhere. Thank you. Jimmy Smith met de Midnight Special. Het volgende nummer, de Hot Sardines. Eh, Until the Real Thing Comes Along. Ik denk dat ze het over de liefde hebben. slave for you. Be a beggar or a knave for you. If that isn't love, it'll have to do until the real thing comes along. I'd gladly move the earth for you to prove my love and its worth to you. If that isn't love, it'll have to do until the real thing comes along. With all the words my command, I can't see understand. I'll always love you. Come with me. My heart is yours. What more can I say? I'd sigh for you, cry for you, tear the stars down from the sky is love, it'll have to do until the real thing. It met het nummer Soul Sister. Ehm, hier is uh, eh, Illinois, Illinois, Illinois, Jacques met Port Overico. and the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 Herbie Hancock. And his maiden voyage. thank you ook met zijn Maiden Voyage gingen we naar Coltrane. John Coltrane met Naima. Nu is de beurt aan George Benson met Breeze In. Beetje zomerse muziek gaan draaien. Misschien dat het weer volgt. eventjes breezen. Het volgende nummer is van Wouter Hamel met Breezy. zijn we alweer aan het einde gekomen van de ZFM Jazz van de zondag. We gaan dit uur uit met de nieuwe van Bakermat. Samen met Melody Gardot. Same to you. gonna do the same to you. gonna get for all you got when you treat the one you love like Sayana? Who you gonna call while you're on your own? You build the bet you burn right within your home.